this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In Amsterdam is de herdenkingsplechtigheid voor Harry Moelis gehouden. Moelis' goede vriend Marcel van Dam sprak over het afscheid vorige week... samen met anderen uit hun vriendenclub. Nooit eerder hadden we vriendschap intenser beleefd, zei Van Dam. De club had volgens hem geen voorzitter nodig, ze hadden Harry. De sprekers werden afgewisseld met muziek, gespeeld door Reinbert de Leeuw. Ook waren er oude interviews te zien van Moedisch op een scherm in de Schouwburg. Zijn dochter Frida sprak geëmotioneerd over haar vader. Ze las onder meer een verhaal voor uit haar Poesie-album. Wees maar niet bang voor wat de mensen zeggen. Iedereen is net zo bang als jij. In de stad Schouwburg waren honderden mensen bijeen. Onder hen ook burgemeester Van der Laan, Wim Kok, Bram Peper, Freek de Jonge, Remco Kampert en Ronald Plasterk. Het lichaam van Harry Moelis wordt nu per boot overgebracht naar de begraafplaats Zorgvliet. Daar wordt hij om half drie begraven. In India heeft president Obama stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslagen in Mumbai. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, Al dus Obama bij het Taj Mahal Hotel dat destijds een van de doelen was. De Amerikaanse president verblijft ook in het hotel. Obama begon vanochtend zijn tiendaagse reis door Azië, die hem ook naar Indonesië, Zuid-Korea en Japan brengt. Belangrijkste doel is het verstevigen van de economische banden. Het dodental als gevolg van de uitbarstingen van de Indonesische vulkaan Merapi is opgelopen tot 138. 20 mensen overleden aan de verwondingen die ze opliepen bij de uitbarsting van gisteren. Toen kwam een gloeiende gaswolk van de helling naar beneden. Aan de voet van de Merapi is een klein ziekenhuis dat de stroomgewonden nauwelijks aan kan.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 Kom even bij een microfoon. Oh jee, oh jee. Kom even bij een, een microfoon. Nee, ik, alles staat open hoor. Kom even naast staan. Oh, dat mag ook. Tuurlijk. Je mag altijd naast me staan. ik kom even... gezellig naast Gezellig, op. Hallo, Maurice. Hallo. Wat is er nou vanochtend gebeurd? Ik heb een eh, lintje gekregen. Wat voor eh, <laughs> een lintje? Uh, lintje van de koningin. Oh, wat leuk. Ja. Waarom? Waarom? Ja. Vanwege 20 jaar uh, CFM. 20 jaar dat CFM? Dat ik daar eh, wat doe, zeg maar. Ja. Je bent begonnen als piraat, hè? Ja, klopt. Kan je daar nog wat van herinneren van die tijd? Helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Iets van dat er in de zender uitgezet moest worden tijdens een uitzending voor jou? Of was het al CFM Nee, dat was al CFM. Dat moest je nou net niet verklappen. <laughs> heb ik vanmorgen expres zelf niet gezegd, eh, oh. Maurice, dit verhaal. Nou, weet je wat? Ik eh, heb er een klein eh, geluidsfragmentje van. Oh. Gaan even naar luisteren. Oh, oh jee. Vincent, ehm, het verhaal is dus zo. er is niks stuk. Alleen sinds dat er nieuwe antennes opgegaan zijn op onze, radio, op onze zender... Uh, schijnt eh, de boel dus niet eh, goed afgesteld te staan. Eh. en is Schiphol gaan klagen en ze zijn er nu dus achter dat het bij ons vandaan komt. En daarom hebben we het vriendelijke verzoek gekregen om uit te zetten. En om opnieuw te laten afregelen door TPM. Dus als je thuis komt, ik weet niet of je voor een dichte deur staat zo meteen in de toren, want ik kan er niet doorheen komen. Ik blijf nog wel even proberen, maar als jij weer telefoontjes van andere mensen krijgt, bel het dan even door. De mazzel, hoi. Rob. Dit zijn eh, illegale opnames volgens mij. Dat klopt. <laughs> weet je dat nog? Ja, ik weet er eh, alles van. Vertel. Jammer genoeg. Vertel eens. <laughs> Zo. Gaat dat goed? Ik doe niks. Nee. Oké. Vertel eens Rob. Ehm, nou, op een gegeven moment kwam een eh, meneer van de radiocontroledienst uh, kwam binnen. Ja. En ik was een uitzending aan het doen. En in één keer eh, voel ik zo iemand achterop zo. <laughs> ja, ik wil jou even spreken. Die zender moet onmiddellijk uit. En dat was in de uitzending. Ik zat midden in een uitzending toen. En dat was ook gewoon oneer te horen? Oneer te horen, Dat fragment heb ik helaas dus niet. <laughs> en toen denk ik van nou, ik was toch een legale zender geworden. Maar nee hoor. Schiphol had er last van? Ja. Cool. had er last van. Wat had je met die zinnen gedaan? Was je toch weer piraat aan de spelen? Nee, nee, nee. Die antenne liep niet goed. Dus, maar het is een technisch verhaal. Is dat, is dat nou. dat ding? Nou, daar gaan we niet verder mee lastigvallen. Maar wel, wel, wel even leuk. Ja, ja, toch? De dag komt nog veel meer verrassingen voor jou, Rob. Dankjewel. Wees me die bang. is het tijd voor een beetje blues. first taste of you. Now you were just what I was looking for, and once I had a little, I had to have Cause I wake up more. there. Secret. En daarvoor Eliza Doolittle met Pack Up. Ik kreeg weer klachten van eh, vader Veugen, jaren 80 muziek. Nou, Benno, dat komt er zo aan voor je. Wees maar niet bang. FM Radio vanuit Zandvoort. Presenteert het weerbericht. Ja, want gisteren en afgelopen nacht was het bewolkt. En vierde er geruime tijd regen. Maar de regen is naar het zuidoosten weggetrokken. En vanuit het noordwesten klaart het geleidelijk op. Wel kan er vandaag nog een enkele bui voorkomen. En het komt vanmiddag uit op een temperatuur van maximaal 11 à 12 graden. Vanavond en komende nacht wisselend bewolkt en een enkele bui. De wind draait naar noord, naar noordoost en is tot matig verkracht en de temperatuur daalt er naar 2 à 4 graden. morgen zijn er wolkenvelden, maar soms ook een ruime tijd voor de zon. En dan wordt het een maximaal van ongeveer 8 graden. Nou, maandag heeft de bewolking ook weer de overhand, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En er wordt zo'n uh, graad of drie dan.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 Ik wil even wat anders weten. Circuit Park Zandvoort Race Update. Ik wil weten hoe het met Peter en Peter is afgelopen. En daarvoor heb ik Jaap Koper weer aan de telefoon. Jaap. Nou, wat wel heel erg leuk is, eh, wat ik hoor, is Peter en Peter die zitten eerder aan een bier vanmiddag. en, dat heeft alles te maken met een stuurfout van Peter Furt. In, uh, na vier ronden ging het mis bij de Hugenotbocht. Er zijn ook eh, bewijzen van dat dat ook eh, <laughs> inderdaad zo gebeurd is. Ik zit dan tegenover fotograaf Erik van der Schaaf. En die heeft dan de kunst en de gaaf om overal te staan waar de juiste actie gebeurt. En dat leverde op dat de heren Surt en fontein niet meer verder konden. Het gebeurde in de Hugenotbocht na vier ronden. Peter Furt schoot eraf. En de rechtervoorkant was zodanig eh, beschadigd dat de auto niet meer te herstellen was. ABS eh, werkte niet meer. Ja, einde verhaal. Dus Helaas. na nou, vier ronden dus doeg al eh, gevallen voor de Zandvoet 500 van uh, Furt en Fontijn. Nou, en ze balen er enorm van, want ze hadden heel graag al iets neer willen zitten. Ze waren ook redelijk goed in weg. in de eerste twee ronden. ze gingen toch redelijk als een nest door het boter het veld door. Alleen ja, mannen als uh, Hart, David Hart, Pastorelli en uh, Jaap van Laag en Dennis van der Laag, die waren echt gewoon buiten eh, alle proporties. Die, die konden ze toch niet echt binnenhalen. Maar dat zag er op zich niet, niet verkeerd uit. Ja, ik denk toch dat het te wijten is aan misschien een beetje gebrek aan ritme. Want je hebt toch een, een tijdje stilgestaan. De laatste keer dat de heren hebben gereden was tijdens de Supercard Challenge tijdens de Masters eh, eerder dit jaar. Nou ja, dan zit je al een maand of eh, drie, vier eh, dat je dus helemaal niet rijdt. Ja, en dat is toch dan weer even wennen als je dan weer de baan op gaat. En daar heb je dan toch uh, kennelijk dan weer even wat tijd nodig om weer in een juiste ritme te komen. Nou, wat ik dan aan beelden kan vertellen en wat ik dan tot me heb gekregen van, van inderdaad collega fotograaf, nou ja, collega verslaggever, maar dan met foto eh, toestel in de handen van Erik van der Schaaf is heel erg leuk. Bijvoorbeeld bij de Audi S-bocht. Eh, je gaat eh, droog, zeg maar, insturen. Maar er zit zo'n ontzettende verschrikkelijke plas water aan de binnenkant van, van die bocht. Uh, nou, dat heeft uh, Sheila Verschuren heeft daar handig gebruik van gemaakt. Die ging daarbij het uitkomen door de plas heen. En Jeroen Blekemolen die met een Corvette daarachter zat, die had het raampje erover, die kreeg de volle laag eh, naar binnen. Dus eh, een, een, beetje een nat pak voor eh, Jeroen Blekenmolen. Maar goed, ze rijden nog. Uh, de heren doen het ook op zich nog niet zo, zo rot. ze rijden bij de eerste vijf rond. Ik zei al, hè, het is het, een van de duo's die toch door is gegaan naar het, naar het afgelopen seizoen. Peter van der Kolk en Jeroen Blekenmolen. De, de GT4-instelling. op het moment dat ik dat zeg, staan ze puur in de pit. Dus ik neem aan dat daar ook weer een rijderswissel gaat plaatsvinden. En als dat niet zo is, dan hebben we gewoon een ander probleem. Eh, wat ook heel erg leuk is stoer om te vermelden is Dennis van Laar. De zijn inbreng eh, waar we het nu van moeten hebben. Want hij is nog de enige overgebleven. Want Ronald eh, van Laar is niet eens van start gegaan. Nou, dat verhaal dat kennen we. maar Dennis van Laar en Jaap van Lagen die mochten dan toch van kiet af aan en kop af aan vertrek. Van Lagen had al heel snel een behoorlijke voorsprong. Maar eh, als je dan kijkt eh, naar Dennis van Laan, dit seizoen eh, rijdt in de Formido Swift Cup. Ja, en dat is, toch een auto van bescheiden, wat bescheiden pk's ten opzichte van die Porsche die hij vandaag mee heeft. Plus dat de Formula Swift een vierwiel aangedreven auto en een Porsche een achterwiel aangedreven auto, die moet het wel kunnen. En wat nou zo grappig is, van de week kom je dat uh, mannetje dan tegen op het station in ja, dan zit je je af te vragen, waar is die schrift eh, gebleven? Maar nou, dan realiseren je, die jongen is maar 16, 17 jaar oud. En uh, eh, mag dus gewoon nog niet eh, de weg op. Maar hij heeft dus nu vandaag wel een Porsche tot zijn beschikking. En zo moeilijk gaat het niet met dat tweetal. Ze rijden op dit moment op plek 3. Daarvoor rijdt onder andere Simon Knap, die we kennen ook uit de Dutch GT4. Die ligt op dit moment op de tweede plaats. En de lijst wordt aangevoerd door de V8 star auto van David Hart. Nicky Pastorelli die eh, rijden verreweg eh, de snelste rondetijden in, eh, in, van het veld. En natuurlijk heeft het ook te maken met de droogweersomstandigheden. Het is Jeroen de Bier en, en Simon Knap die met een BMW e rondrijden van de PC2. En daarmee zijn ze dan wel de eerste waarmee, ze, ja, waar, waarmee ze rijden. Ze zijn de nummers 1 uit dat veld. Bij de divisie 3 heb ik nu nog even geen beeld en bij de divisie 4 ook niet. Eh, wie daar eh, de koplopers zijn, dat ga ik niet meemaken. Dat is, eh, zijn de familie Steemets, die in de divisie 3 leiden. En in divisie 4 is het een duo, Luc, nee, niet die Braams. Lisette Braams en Duncan Huisman. En die hadden al eerder in een winter in endurance kampioenschap al met elkaar gereden. En het andere duo wat uit de Dutch Powerpack uh, eh, eh, en ongewijzigd in de ongewijzigde samenstelling rondrijdt is Luc Braams en Frans Verschuur. Ik eh, had eerder al ergens gemeld bij de Zandvoortse Courant dat Verschuur met de met de DNT V8 auto zou rijden. Nou, dat is natuurlijk niet waar, want die is gewoon ingestapt in de toelagen diesel BMW en je rijdt samen met Lee Braams rond en die zit hier in plek 2 in de 4. En dat kan nog misschien wel aan het eind van de middag een leuke gesprekstafel eh, of een gespreksonderwerp worden eh, aan de, aan de keukentafel. Want het is altijd eh, tussen man en vrouw Braams, die wordt de, <laughs> de winnaar van, van, van zo'n wedstrijdje. Dus voorlopig is uh, de Braams degene die aan het rechte en het langste eind trekt. Dus dat is een beetje de situatie op dit moment, Maurice. Nou ja, helemaal super. Zo direct tussen 2 en 5 zal je ook nog voldoende verslag doen, denk ik. Ja, het, eh, gaat door tot ongeveer, laten we zeggen, half vier, kwart voor vier. Oké. Dan, eh, dan, is het over, want dan hebben we denk ik zo'n 116 ronden gehad. En we zitten nu, nou laten we zeggen, we hebben eh, nu nog 68 ronden nog te gaan. Dus we, we, zitten wel een aardig eind, zijn we op weg. Nou super Jaap, dus dank je. zo'n twee uur bezig zijn. Top, dankjewel Jaap voor dit moment. En tot straks maar weer hè. Ja, dank je. zo was dat met de One Angry Dwarf. Nou, hij klonk er boos op en er ging goed los op zijn piano. Uh, ja, <laughs> even weer een paar opmerkelijke berichten zo eh, tegen het einde van deze muziekboulevard. In Almelo is een eh, gastouder van een kinderopvang afgewezen omdat ze te hoog is opgeleid. Ze heeft een HDO-diploma kinderverzorging en opvoeding en dat staat niet op de officiële diplomalijst. Nou, deze <laughs> dezelfde opleiding, maar dan op mbo-niveau staat er wel op het ministerie van Sociale Zaken overweegt nu de regels te veranderen, zodat ook hoogopgeleide als gasthouder aan de slag kunnen. Dat gebeurt in overleg met de branche, al dus de ministerie. Nou, door nieuwe regels voor de kinderopvang hebben ouders volgend jaar geen recht meer op toeslag als de gasthouder niet is ingeschreven. Dan nou, weet je dat maar alvast. En ook, eh, <laughs> ik had het eigenlijk wel in Amerika verwacht, maar dit is in Sri Lanka. Eh, de overheid van Sri Lanka heeft aangekondigd een park te gaan bouwen waar verliefde jonge stelletjes ongestoord hun gang kunnen gaan. Nou, de reden hiervoor is dat de politie maar niet kan ophouden met, eh, met het oppakken van mensen die in het openbaar affectie voor elkaar tonen. Nou, in het conservatieve Sri Lanka zijn dit al eh, jarenlang al eh, honderden stelletjes opgepakt omdat ze samen waren. En omdat de overheid de politie niet onder controle heeft, wordt er nu speciaal een park voor gebouwd. In het park zal dan ook geen politie komen. Wel zullen artiesten optreden in het park. Er liggen ook plannen klaar voor meer van deze liefdesparken. Het enige waar de regering zich nog zorgen over kan maken zijn eventuele voyeurs die op de parken zullen afkomen. En lekker gaan gluren daar. Nou, ik zal er niet zo snel naartoe gaan hoor, maar goed. Eh, <laughs> heb je je tanden gepoetst allemaal? Hebben jullie allemaal je tanden gepoetst? Ja? Nee, oké. Okay. Nee, want een nelpaard moet ook eh, goed voor de dag komen. Echt waar. Helemaal als ze door duizenden mensen worden bekeken. Daarom heeft een Chinese dierentuin nu een op maat gemaakte tandenborstel voor ze. De oude bezem die ze eerst gebruikten is ingeruild. En de nijlpaard in de Shanghai Zoo hebben nu hun eigen tandenborstel van ruim 1,2 meter lang. En nijlpaarden in het wild hoeven normaal hun tanden niet schoon te maken omdat ze gras eten. Dat zegt de woordvoerder van de Shanghai Zoo. Maar bij ons krijgen ze ook uh, groente en fruit. Dat al snel vast blijft zitten. Nou, bezoekers eh, <laughs> kunnen ook dus een eh, poetsbeurt bijwonen als je er zin in hebt. Ja, ga even naar Shanghai Zoo en dan kan je het doen. Dit is een, ja, een tribute. Tenacious die. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, Play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, Okay and we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be stunned. A whip crack went his trumpet tail, and the beast was done. He asked us, Be you angels? And we said, Nay, we are but men. sang on that fateful this will fall away.